Zeven dagen lang kijk jij me niet aan. Zeven dagen lang, wat heb ik gedaan? Zeven dagen lang ben ik door jou van streek. Zeven dagen lang, dat is een hele week. Zeven dagen en nachten zijn nu voorbij. Draaiden al mijn gedachten kun je beseffen hoe ik me voel. Doe, doe niet zo even, doe niet zo cool. Zeven dagen lang besta ik niet voor jou. Zeven dagen lang, wat hapert er nou? Zeven dagen lang doe jij me al verdriet maar niet dat jij dat nou niet ziet. Zeven dagen en nachten zijn nu voorbij. Draaien al mijn gedachten om jou en mij. Daarom kun je beseffen Zeven dagen lang kijk jij me niet aan. Zeven dagen lang, wat heb ik gedaan? Zeven dagen lang ben ik door jou van streek. Zeven dagen lang, dat is een hele week. Zeven dagen lang.